uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een spookrijder heeft op de snelweg A18 bij het Gelderse Weel... een ernstig ongeluk veroorzaakt, waar drie andere auto's bij betrokken waren. Daarbij is één persoon om het leven gekomen, een ander is zwaar gewond geraakt. Politie, ambulance en brandweer zijn te plaatsen. De snelweg bij de afrit Doetinchem-West is afgesloten voor al het verkeer. De voormalige chef van de Venezolaanse inlichtingendienst is in Spanje gearresteerd. Hugo Carvajal wordt door de VS gezocht wegens mogelijke betrokkenheid bij drugshandel. Carvajal was chef van de inlichtingendienst in Venezuela onder Hugo Chavez, de voorganger van de huidige president Maduro. Een maand geleden verliet hij plots Venezuela en ging naar Spanje waar hij familie heeft wonen. De VS willen Carvajal ook spreken omdat hij belangrijke informatie mogelijk kan geven over president Maduro. De nieuwe militaire leider van Soudaan, generaal Burhan, schrapt de avondklok. Die was sinds donderdagavond van kracht nadat militaire dictator Bashir aan de kant hadden gezet. Burhan belooft dat de gevangenen die sinds het uitroepen van de noodtoestand in februari zijn opgepakt weer snel vrijkomen. Ook zei hij dat de militairen binnen twee jaar plaats zullen maken voor een burgerregering. Bij het militair hoofdkwartier in de hoofdstad Khartoum... hebben tienduizenden mensen vandaag gedemonstreerd. Ze vinden de periode van twee jaar veel te lang... en willen zo snel mogelijk een burgerregering. En er wordt gevoetbald vanavond in de eredivisie. Ajax won met 6-2 van Excelsior. Huntelaar scoorde een hattrick. Puntje van zorg is Ajax-speler Frenkie de Jong... die met een hamstringblessure het veld moest verlaten. Onduidelijk is of hij dinsdag kan spelen... de returnwedstrijd tegen Juventus in de Champions League. AZ-ADO eindigde in 2-3. Na een tumultueuze slotfase maakte ADO kort voor tijd de winnende goal. En om kwart voor negen zijn begonnen Feyenoord Heracles en Fortuna Sittard VVV Venlo. En dan het weer.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 and in our hearts. Something like this, something that is so, so good, so important, so great, cannot ever die. And for years, you know, maybe many years, people are gonna, it, will be considered passe or uh, ridiculous. It'll be misrepresented and caricatured. And, you know, they're gonna laugh at John Travolta. They're gonna laugh at polyester suits and platform shoes. But we have nothing to do with any of those things, and we still love the disco. And those people that don't understand that, they'll never understand. Disco, real disco is so much better than all of that stuff. Disco is too great, it's too fun for it to disappear. intense. Radio. Radio. Something like this. Something that is so, so good, so important, so great, cannot ever die. And for years, you know, maybe many years, people are gonna, it, will be considered passe or uh, ridiculous. It'll be misrepresented and caricatured. And, you know, they're gonna laugh at John Travolta, they're gonna laugh at polyester suits and platform shoes. But nothing to do with any of those things, and we still love the disco. And those people who don't understand that, they'll never understand. Disco, real disco, is so much better than all of that stuff. Disco is too great, it's too fun for it to disappear.